Mark Visser met het NOS-journaal. Er zijn nog even die abonnementen stilzwijgend verlengen. Sinds 2011 mag dat niet meer, maar volgens de autoriteit Consument en Markt gebeurt het nog geregeld. Het gaat onder meer om abonnementen op kranten, tijdschriften en sportscholen. Ook zijn er bedrijven die het op andere manieren lastig maken om een abonnement op te zeggen. Ze krijgen vandaag een waarschuwing. Als ze hun beleid niet snel aanpassen, dan legt de autoriteit een sanctie op. Om welke bedrijven het gaat is niet bekend. ING heeft het online huishoudboekje AFAS Personal voor de rechter gedaagd. De bank eist volgende week in kort geding dat AFAS stopt met de koppeling tussen het internetbankieren van ING en het elektronische huishoudboekje. ING zegt dat het onveilig is omdat gebruikers via AFAS moeten inloggen bij ING. AFAS zegt dat onafhankelijke specialisten vinden dat de koppeling tussen internetbankieren en het huishoudboekje wel veilig is. Volgens AFAS maken meer dan een half miljoen mensen er gebruik van. ING had tot voor kort een eigen online huishoudboekje, maar daar was te weinig belangstelling voor. Het wordt het weekend druk op de weg. De ANWB waarschuwt dat het in heel Europa druk kan worden door vakantieverkeer, evenementen en werkzaamheden. In Zuid-Nederland begint dit weekend de zomervakantie en in Duitsland, Vlaanderen en Frankrijk hebben veel mensen een lang weekend. Verder zijn er muziekevenementen in Rotterdam en Maastricht. En ook zijn er wegwerkzaamheden. De A13 en de A50 zijn dit weekend deels afgesloten. Eigenaren van ongeveer 400 woningen die vlakbij windmolens staan... kunnen subsidie krijgen om hun woning te isoleren tegen geluid. Staatssecretaris Mansveld wil zo de geluidsoverlast door windmolens beperken. Sinds 2011 geldt er voor windmolens een nieuwe, strengere geluidsnorm. Maximaal 6,5 miljoen euro voor de subsidieregeling is er beschikbaar. Het weer, Vanmiddag op veel plaatsen zon, maar ook wat stapelwolken en het is 24 tot 29 graden.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 We zijn te beluisteren in de ether op 106.9 op de kabel, via 104.5 en via het internet op ZFM Live. En mijn naam is Bart van der Meer. Even een eh, mededeling van huishoudelijke aard, want normaal bent u gewend van 12 eh, tot 2 de stem van Ruud Jansen te horen en zijn muziek. Maar door een eh, treinstoring tussen Beverwijk en Haarlem... was het voor hem niet mogelijk om hier te komen. Dat zal morgen wel weer over zijn. En wij gaan lekker weer twee uur muziek draaien. Daar komen ze. kwam uit 1984 van de LP Lament. En we denken wel eens dat uh, Ultrafox na Vienna niet veel meer gedaan heeft. Maar dit was toch ook behoorlijk eh, interessant hoor. Dancing with Tears in My Eyes uit 84. En daarvoor begonnen we met eh, Neil Christian en That's Nice. En dat is wat je noemt een echte one-hit wonder. We gaan even naar de Drifters luisteren uit 1974. Geschreven door Tony McCauley en Roger Greenaway. It is Kissing in the Back Row of the Movies. Your mama says that through the week you can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will be. Drifters eh, bestonden uit vier leden, maar eh, er zijn er wel zestig geweest die lid zijn geweest van de Drifters. We gaan ze niet allemaal opnoemen hoor. Eentje ken ik er wel, dat is Ben E. King. Ehm, we gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden, dus van 10 eh, juli 1964. Er waren drie nieuwe binnenkomers en de laagste kwam nieuw binnen op 38, de Baron Knights. En die maakten er een beetje een, een, een grapje van om andere groepen een beetje op de hak te nemen. De eerste hitsingle van ze was Call Up The Groups. En daarin eh, namen ze The Searchers, Freddy and the Dreamers en The Rolling Stones op de hak. Hier is op 38 nieuw de Baronites met Call Up The Groups Part 1. and they knew they had to go away eh? and get down on their knees to earn their pay. And they queued all day. Oh yes, we will, sir. We'll clean those saucepans and tins, sir. Yes, sir. There's a little town in Cyprus that's hanging out the streamers to welcome the arrival of Freddie and the Dreamers. corporal in the cabin. as I eyes are still searching. Freddy is still dreaming, but the stones go rolling along. Just to even up the score, we can soon dig up some more. The bachelors are looking very strong. Ja, dat wordt dan uh, deel 2. En dat draaien we een andere keer dan wel weer. Dat was dus nieuw op 38, The Baronites en Call Up the Groups. Gaan we naar nummer 30, ook nieuw natuurlijk. En dat zijn de Mercy Beats met een nummer wat eigenlijk eh, beroemder is geworden door Dusty Springfield. Wishing and Hoping. wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of her charms that won't get you into the arms. So. is hold her and kiss her and love her and show her that you care. Show her that you care just for her. Do the things she likes to do. Wear your hair. start that won't get you into the heart. So if you're thinking how big to love is, all you gotta do is hold it and kiss it and squeeze it and show that you care. You gotta show her that you care. get you into the heart. So if you're thinking how big true love is, all you gotta do is hold her and kiss her and squeeze her and love her. Yeah, just do it. And after you do. Nieuw op 30, The Mercy Beats en Wishing and Hoping. En van wie zei ik ook alweer, was de hit veel groter? Dusty, ja, klopt. En zij komt nieuw binnen op 18 met I Just Don't Know What To Do With Myself. I just don't know what to do with myself Don't know just what like a summer rose. nieuwe Dusty Springfield op 18 binnengekomen met I Just Don't Know What To Do With Myself. Geschreven door Bacharach en David. En dan is het sowieso een kwaliteit. geschreven door eh, Otis Redding en Steve Cropper. De Fa Fa Fa Fa Fa Sad Song uit 1966. Eh, even over het weer. Het is vandaag fantastisch weer. Gisteren hadden we onze oorwarmers nog. De bontkraag op. En eh, mijn wandjes uit de kast gehaald. En vandaag lopen we weer in de korte broek. Het kan hier verkeerde in ons landje. we gaan even naar Jeff Wayne luisteren. De korte versie. We konden kiezen uit 4,5 minuut of 7 minuten. We hebben gekozen voor 4,5 eh, minuut Eve of the War.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 chances of anything coming from Mars are a million to one. But still, they come. Eve of the War. Jawel, dit was Jeff Wayne uit 1978. We gaan even luisteren naar een nummer van de soundtrack van Days of Thunder... een film met in de hoofdrol Tom Cruise. Het wordt gezongen door Mariah McKee en het heet Show Me Heaven. de film Days of Thunder, Ryan McKee en Show Me Heaven. Goede stem, goede muziek, goede productie. Geweldig nummer uit 1990. We blijven even in de soundtracks en we gaan nu naar de soundtrack van A Lethal Weapon, nummer 2. En dat eh, wordt gespeeld door de Beach Boys, komt van hun 26e studio LP en het heet Still Cruising. Come on, let's cruise, you got nothing to lose, come on, let's cruise, you Nothing to lose, so come on, let's cruise. You got nothing to lose, so come on. Hey, baby, come on. Come on, let's cruise. You got nothing to lose, so come on, let's cruise. You got nothing to lose, so come on. get yourself in gear. Still cruising after all. got a greenhouse effect on me. I know a secret spot, paradise by the sea. We'll find a place to park that's kinda cool after dark. We'll take a trip on up to the lake, down by the river where we can make out on the island. Pick up on the gate, punch up your favorite station, toss in your when favorite we go cruising. everywhere we go. The all these Beach Boys en uh, Still Cruising uit 1989. Geproduceerd door Terry Melcher. En hij schreef het ook samen met Mike Love. We gaan naar de tip van Willem. En dat gaat vandaag over whisky. Whisky in the jar. En je kan kiezen uit eh, drie verschillende uitvoeringen. De Dubliners uit 1968 of Metallica uit 1998. Maar Willem koos en terecht voor Thin Lizzy met de frontman Phil Lynott. Whiskey in a Jar. Dat was hem dan van deze week, de tip van Willem. Whiskey in a Jar van Thin Lizzy. Trouwens, eh, Metallica won in 2000 ook nog een Grammy... met dit nummer voor de Best Hard Rock Performance. Weet je dat ook weer? Volgende! still mad. You're out of touch, my baby, my old fashioned baby. I said, baby. Chris Farlow en Out of Time. En zijn grote bekendheid uh, hij min of meer toch wel aan het coveren van Rolling Stones nummers. Zoals deze en Painted Black, Yesterday's Papers en Think. Maar hij deed het goed. Chris Farlow, Out of Time. Geweldig nummer. Ehm, wat gaan we nu doen eigenlijk? Zou die, ja, oh ja, ja. We gaan een de, eh, nummer draaien van Bob Dylan... in een uitvoering van UB40... in innige samenwerking met Robert Palmer. I'll be your baby tonight. Go weer eens even tijd voor een bekantje. dit waren de Hollies met de bekant van eh, King Midas in Reverse. Everything is Sunshine. En eh, nou, dat was eigenlijk wel meer dan een bekantje. Eh, de laatste alweer voor het nieuws van drie uur. En voor de liefhebbers, Hans is in de building. Dus continuïteit is gewaarborgd, jawel. Ehm, de laatste voor het nieuws van drie uur komt van een allereerste LP van de Earring, Just Earrings. En het heet Don't Stay Away. Earring met eh, Don't Stay Away. Eh, Sandy Nelson brengt ons even naar het nieuws van drie uur met Teen Beat. Wij zijn weer terug naar het nieuws en berichten met het tweede deel van Matchbox 35.